Zes uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Nederland moet zo snel mogelijk volledig overschakelen op duurzame energiebronnen. Het tijdperk van fossiele energie is volgens minister Kamp echt voorbij. Burgers en bedrijven mogen daarom een jaar lang meepraten over het overstappen op duurzame energie. Kamp presenteerde vanmiddag zijn energierapport, waarin de lange termijn van de energievoorziening in Nederland wordt geschetst. Het kabinet bevestigt daarin dat de CO2-uitstoot in Nederland verder omlaag moet, met 80 tot 95 procent in 2050. PVV-leider Wilders wil dat alle mannelijke asielzoekers worden opgesloten in asielzoekerscentra. Hij wil dat ze niet meer de straat op kunnen, omdat ze een bedreiging vormen voor vrouwen. In een videoboodschap waarschuwt Wilders dat massa-aanrandingen, zoals in Keulen, ook in Nederland kunnen gebeuren. De PVV-leider spreekt van een seksuele jihad en een verkrachtingsepidemie. Wat Wilders betreft gaan de grenzen dicht voor alle asielzoekers uit islamitische landen. Zolang dat niet gebeurt, moeten mannelijke asielzoekers in de AZC's worden opgesloten, zegt Wilders. Een internetpetitie voor steun aan Nederlandse oud-militair Jitske Akse is door ruim 50.000 mensen ondertekend. Akse vocht vorig jaar met de Koerden in Syrië mee tegen IS. Terug in Nederland werd hij gearresteerd omdat hij IS-strijders zou hebben gedood. Ondertekenaars van de petitie vinden zijn arrestatie niet terecht. Hij zou juist een lintje moeten krijgen, vinden ze. Ook op Facebook krijgt Akse steun. Een speciale pagina voor hem heeft inmiddels 21.000 likes. Feyenoorder Kazim Richards is door zijn club twee weken geschorst. Tot februari mag hij niet meetrainen en wordt hij niet opgesteld. Kazim had een journalist van het AD bedreigd met de woorden jij gaat neer.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 En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 naar Amsterdam vanuit Amersfoort tussen Gooimeer en Muiden. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zalbommel Op de A4 Rotterdam-Den Haag voor Zoeterwoude Dorp 3. Tussen Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk richting Rotterdam 9 kilometer na een ongeluk. De A19 in Alkmaar voor Alsmeer over 8 kilometer. De A10 tussen afrit en Watergasmeer en knooppunt Nieuwemeer. Langs op rijden op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. Op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Op de A27 richting Almere tussen Lunetten en Beeldhoven. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Werkendam. Op de A44 en 44 in beide richtingen bij Wassenaar 3 kilometer.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 ben ik weer met een nieuwe aflevering van Crossroads. Zoals je weet breng ik een mixture van oud en nieuw. En ik begin, zoals altijd, met nieuw. Als eerste hoorde je Easton Corbin met Wild Women en Whiskey. Mary Sarah denkt nog een afgelopen nacht in Thinking About Last Night. En ik besluit het blokje met Mac McAnally en Mississippi You're On My Mind. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier. sits an old tar paper shack. Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on my mind. I think I hear a noisy old John Deere in a field specked with dirty cotton lint. I feel is a shady little creek. There you find the cool green leaves of mint. Mm, Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, oh. Mississippi, you're on my mind. I smell a honeysuckle vine and the heavy sweetness like to make me sick. And the dogs, my God, they're hungry all the time. And the stakes are sleeping where the weeds are thick. Yeah, Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Mississippi are on my mind. I think I feel no angry oven heat, and the southern sun just blazes in the sky. And the dusty weeds, no fat grasshopper jumps. I wanna make it to that dream. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on my mind. Yeah, Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on my mind. Wat heb ik in petto voor je? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. Ook aandacht voor product het Eikenland. Uit lang vervlogen jaren heb ik de Queen of Country Music Kitty Wells op bezoek. Zij tekent voor de original van deze week. Ook sta ik stil bij een drietal songs uit Eikenland. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton heeft met zijn album Traveler de countrywereld op zijn kop gezet. Hij grijpt terug naar de roots van de muziek en dat wordt in Nashville nauwelijks nog gedaan. Maar nu is Nashville in verwarring. Blijven ze doorgaan met de pulp van nu of doen ze mee met Chris? De favoriete song van Traveller is voor mij Tennessee Whiskey. Used to spend my nights out in the barroom. Liquor was the only love I'd known.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 Give It To Me zingt ze samen met Teuns Jordaan. I'm gonna wear you down I'm gonna make you see I'm gonna get to you You're gonna give in to me I'm gonna start. zo te horen is er bij Teuns Jordaan nog wel wat Nederlands bloed aanwezig. Als er iemand het predicaat Queen van de honky tonk verdient, dan is het Amerikaanse zangeres Rosie Flores. Haar muziek is een uitgebalanceerde mix van country, rockabilly en honky tonk, gebaseerd op de jaren 50 van de vorige eeuw. Rosie heeft haar oor te luisteren gelegd bij collega's als Rose Maddox en Wanda Jackson.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 Met Keltische invloeden. Narlin's Cajun Ladies is afkomstig van zijn meest recente album Living Country. Last week I Hit down south to New Orleans, Louisiana town. I looked around and closed my mouth. Then I decided to walk around. Then I saw her swaying down the street. She was moving to the New Orleans beat. Right then I knew we had to meet. So I took off talk, the way she walk. She's a real hot Cajun lady. I wish she was my baby. Well, I love these New Orleans Cajun ladies. They're nowhere else to be found. And if you wanna know what I'm talking about, you better come to this Louisiana town. Well, these beautiful Cajun ladies, they lie take it slow. They speak with a real drawl, baby, that will make you curl your toes. They have a look in their dark eyes that will keep you hypnotized. Yeah, they will really blow you away. New Orleans town. From their Cajun boots to their Cajun roots, I'm telling you, brother, they ain't like no other. Well, these hot Cajun ladies, it really gets me with their sound. And the way they strut and sway down the street, it will make your heart pound and pound. Well, I love these Southern Cajun ladies. They're nowhere else to be found. And if you wanna know what I'm talking about, you better come to this Louisiana town. I just can't settle on one lady, cause there's so many to be found. You can meet them in the quarter or in the center of town. Well, I can't help it when I'm out of town. I can't help it cause my head's always with ladies, they're nowhere else to be found. And if you wanna know what I'm talking about, you better come to this Louisiana town. Yeah, they're all sweet and lazy, and it may drive you crazy. But when you see one on your way, it will make your perfect day. Well, these New Orleans Cajun women, I can't wait to come back to this these hot Cajun women. Well, maybe I'll just stick around. And see some more of these hot New Orleans Cajun ladies. New de original van deze week. Kitty Wells, bekend als de Queen of Country Music, nam in 1952 It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels op, als antwoord op Hank Thompson's The Wild Side of Life. Kitty's debuutsingel stond in 1952 zes weken op de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Watson scoort met die underdog een opmerkelijk album. Zonder hulp van een groot label weet Aaron Watson zich tussen de grote namen te vestigen. Het was in de steeds zelfs twee weken op rij het best verkochte album. Aaron Watson is de country trouw gebleven en hij bewijst dat het niet voor niets is geweest. Getaway Truck you never know what you got until it's gone. He's gonna learn the hard way when he finds you long gone. Gone like the wind in your hair, hands in the air, singing so long, good luck. I wanna set your heart free, ride with me, I wanna be your getaway. Heart free, ride with me, I wanna be your getaway truck. your heart free. Ride with me, I wanna be your getaway. Heart free, ride with me, I wanna be your getaway truck. Summertime sunshine, cheap sunglasses. My heart sank, southern twang, sweeter than molasses. Like the country angel two stepping in my dance all dreams. Girl, you gotta set your heart free. Ride with me, I wanna be your getaway. Heart free, ride with me, I wanna be your getaway truck. They say life is like a highway, it can turn into a dead end. gonna learn the hard way when he finds you long gone. Gone like the wind in your hair, hands in the air, singing so long. Good luck, good luck. They say you never know what you got until it's gone. He's gonna learn the hard way when he finds you long gone. Gone like the wind in your hair, hands in the air, singing so long. Good luck, girl. I wanna set your heart. your getaway truck. I wanna be your getaway truck. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In deze aflevering neem ik je mee naar de provincie Limburg. Ex-pussycat Tony Willet laat ons nog eens meegenieten van Mama. Vervolgens zoeken we de country rock op met High Time We Went van The Walkers. Om terug te keren bij de pure country van Terry White. En I Could Never Be Ashamed of You. Toch leuk, iedere week weer zo'n blokje uit eigen land. op dit station. De Haan. het blokje country uit eigen land. Tammy Nielsen is afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Ze toerde vele malen in Canada en de States en stond ook in het voorprogramma van Johnny Cash. Zo blijkt maar weer dat country universeel is. Whiskey and Kisses is afkomstig van Tammy's laatste album Dynamite. En zo klinkt het ook. then why not? I'll take a whiskey on the rocks. The price of a good time these days ain't a lot. Yes, I'm here alone. No, I don't want you to telephone. You can't have my number, but you can take de maand. Traveler is om meerdere redenen een geweldige plaat. Om te beginnen is Chris Stapleton een uitstekende zanger. Hij beschikt over een veelzijdige stem die zowel rauw als gloedvol kan klinken. Het is een stem die het goed doet in de tracks die worden gedomineerd door invloeden uit de country. Maar ook in de bluesy of meer soulvolle tracks op de plaat maakt Chris Stapleton diepe indruk met zijn vocalen. Die overigens fraai worden gecontrasteerd door een al even mooie vrouwenstem. Volgens mij zijn eigen vrouw. Parachute is een van de songs op Traveler. Als dit je favoriete station is, dan raad ik je aan te blijven luisteren. Want zometeen ben ik er nog een uur. Stephanie Rose zet mijn woorden kracht bij met de song Favorite Station. Zometeen nog een uur country. Daddy's starting up his old truck in the backyard.